Evi van Eck met het NOS-journaal. De politieagent die vorige week in het centrum van Utrecht een vrouw schopte, ging te ver. Dat heeft de politiechef Midden-Nederland laten weten. Een filmpje van het incident werd veel gedeeld. Te zien is dat een agent een vrouw na een woordenwisseling arresteert en een andere vrouw een schop geeft. Volgens de politiechef past een deel van het gebruikte geweld niet binnen het kader van een goed politieoptreden. We hebben allemaal dan ook toch de trap gezien daarvan hebben gezegd, hè, dus ook de, degenen die dat hebben beoordeeld, die hebben gezegd, nou, die trap die is ook goed uitgevoerd. Hè, dus als je, het, als je er technisch naar kijkt, dan kan dat ook op die manier. Dat wordt ons ook zo uitgeleerd. Maar als je het in het totaal bekijkt, dan had die trap niet gemoeten. De agent wordt niet vervolgd, maar de leiding gaat wel met hem in gesprek. BBB-minister Keizer van Asiel en Migratie weigert cijfers naar buiten te brengen... over hoeveel asielzoekers gemeenten moeten opvangen. Dat moet ze volgens de spreidingswet wel doen. Keizer schuift het publiceren van de cijfers door naar haar opvolger... die naar verwachting later deze maand wordt beëdigd. Kamerleden vermoeden dat ze geen slecht nieuws aan de gemeente wil brengen. Bij een veehouder in Noord-Holland zijn tientallen verwaarloosde koeien in beslag genomen... Volgens de NVWA lagen de dieren onder meer in hun eigen ontlasting en liepen meerdere runderen kreupel. Het is niet voor het eerst dat de NVWA bij deze veehouder in Noord-Holland moest ingrijpen. Bij de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens is een datalek gevonden. De hackers konden bij de namen, telefoonnummers en zakelijke e-mailadressen van medewerkers. Hoeveel mensen zijn getroffen is onduidelijk. Het weer vanuit het zuiden wordt het vanavond droger. De temperatuur daalt vannacht naar 0 graden in het noorden tot 5 in het zuiden. Morgen in het noorden nog lange tijd lage bewolking en mist.